De regeling gold toen alleen voor mensen die voor oktober 2000 zo'n hypotheek hadden afgesloten. Nu die datum is losgelaten verdubbelt het aantal mensen dat in aanmerking komt voor de compensatieregeling naar 200.000. Volgens de financiële ombudsman viel het eindbedrag van het op maathypotheek veel lager uit dan klanten door de bank was voorgespiegeld. Tegenvallende beleggingsresultaten werden gecompenseerd uit het spaardeel van de hypotheek, terwijl dat niet in het prospectus stond. Het verkeersinfarct op het spoor komt door bezuinigingen bij ProRail, stelt reizigersvereniging Rover. In een brief aan minister Eurling schrijft Rover dat hij moet ingrijpen bij de spoorbeheerder. Volgens de reizigersvereniging is de winterse chaos op het spoor onnodig en mag die niet meer voorkomen. Rover vindt dat de vervoersbedrijven ProRail financieel aansprakelijk moeten stellen. NS-directeur Hubert zegt dat de problemen op het spoor kunnen worden voorkomen, maar dat vergt enorme investeringen. Dat abonnementshouders hun geld terugkrijgen van de NS ligt volgens Hubert niet voor de hand. Volgens hem ligt maar 15% van de problemen bij de NS. ProRail zegt in antwoord op alle kritiek dat er gewoon te veel sneeuw is gevallen. De rechtbank in Utrecht houdt vandaag achter gesloten deuren een zitting over de 14-jarige zeilster Laura Dekker. Bureau Jeugdzorg wil dat Laura onmiddellijk uit huis wordt geplaatst. Laura Dekker kwam vanochtend aan op Schiphol, waar ze werd opgewacht door de politie Utrecht en bureau jeugdzorg. Ze was sinds vrijdag vermist. Zondagavond bleek dat ze op het Antilliaanse eiland Sint Maarten zat. Laura wil een soloreis om de wereld maken, maar de rechter blokkeerde haar plan en plaatste haar onder toezicht van bureau jeugdzorg. Het weer.